12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 7% van de twintigers die op het coronavirus worden getest... hebben het virus daadwerkelijk. En het aantal positieve tests onder twintigers groeit. Vorige week was het nog 6,2 nu tegen de 7,2 Gemiddeld was iets minder dan 4 van alle Nederlanders... die zich lieten testen positief. Buitenlandse zorgmedewerkers in Frankrijk kunnen versneld de Franse nationaliteit krijgen. Ook anderen die in de frontlinie van de coronacrisis hebben gewerkt... kunnen na twee jaar een Frans paspoort aanvragen tegen normaal vijf jaar. Het geldt ook voor bijvoorbeeld personeel van de kinderopvang en kassamedewerkers. Werkgevers en werknemers zijn over het algemeen positief over de kabinetsplannen zoals die in de miljoenennota zijn gepresenteerd. De meeste voornemens waren al uitgelekt. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Thijssen noemt het heel verstandig dat wordt gekozen voor investeren en dus voor banen. FNV-voorzitter Busker benadrukt ook dat behoud van werk centraal moet staan. Het vaste contract moet de norm worden, onzekere contracten moeten worden beperkt en de cao's moeten worden nageleefd. MKB Nederland is tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting in 2022. Op een lijst die een Chinees databedrijf heeft met gegevens van wat het bedrijf noemt buitenlandse sleutelfiguren, blijken ook ruim 700 Nederlanders te staan. Er staat ook informatie op over bloedverwanten van bijvoorbeeld ministers. De informatie komt van overheids- en bedrijfssites en sociale media. Het bedrijf zou banden hebben met Chinese inlichtingendiensten. AZ speelt dit seizoen geen Champions League. De Alkmaarders verloren met 2-0 bij Dynamo Kiev. De ploeg gaat nu door naar de poolfase van de Europa League. Vannacht koelt het af tot een graad of 15 met kans op mistbanken en nevel.